Tennister Esther Vergeer. Het weer vannacht vooral aan de kust. Kans op een winterse bui. Het vriest 1 tot 6 graden. Morgen overdag aan de kust plus 5. In het oosten blijft het vriezen. Tot in de avond droog. Daarna regen en mogelijk ijzel.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 Annemarie Rozing met het NOS-journaal. De PVV wil dat het Westen Iran aanvalt. Dat zou een preventieve oorlog moeten zijn, omdat de PVV bang is dat Iran binnenkort kernwapens heeft. Via een aanval moeten we onze eigen vernietiging voorkomen, zegt PVV-kamerlid Kortenhoeven. Hij vindt dat de rest van de Tweede Kamer veel te luchtig doet over de gevaren van de islam. De denkbeelden van terroristen zijn in de islam geen uitzondering, vindt de PVV. Minister Rosenthal heeft op de oproep nog niet gereageerd. Amerikaanse en Europese autoriteiten hebben een internationaal kinderporno-netwerk opgerold. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie in Los Angeles bekendgemaakt. Er zijn ongeveer 15 verdachten opgepakt in landen over de hele wereld. In landen als Frankrijk, Roemenië en Brazilië zijn mensen in staat van beschuldiging gesteld. En in Groot-Brittannië en Noorwegen zijn al mensen veroordeeld. Er lijkt geen verband te zijn met de zedenzaak op kinderdagverblijf in Amsterdam. Vandaag komt het Europees justitienetwerk Eurojust op een persconferentie in Den Haag met meer gegevens over het kinderpornonetwerk. De leden ervan wisselden foto's uit via het internetforum Lost Boy. De leden van Ajax hebben zich massaal achter Johan Cruijff geschaard. Alle zeven kandidaten die door Cruijff worden gesteund zijn gekozen in de ledenraad van de club. Het zijn de oudspelers Aaron Winter, Barry Hulshof, Dick Schoenhaker, Keje Molenaar, Co Meijer en Peter Boeven en oud-jeugdtrainer Dick Groot. Edo Ophof trok zich op het laatste moment terug. In de ledenraad van Ajax zitten 24 mensen. Ze nemen geen beslissingen over het beleid, maar stellen wel drie van de vijf leden van de raad van commissarissen van de club aan. Het weer vannacht in het westen regen en natte sneeuw. In het oosten droge sneeuw. Het kan overal glad zijn. Temperatuur tussen de 0 en 6 graden. Overdag aan de kust plus 5, in het oosten plus 1. Tot in de avond blijft het droog, daarna regen en...